ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het is einde kabinet Schoof 1. Het kabinet is officieel gevallen. Premier Schoof gaat straks het ontslag aanbieden bij de koning. Dat zei hij toen hij net naar buiten kwam bij het katshuis. In de ministerraad hebben we gesproken over de ontstaande situatie... en geconcludeerd dat met het vertrek van de PVV... er onvoldoende draagvlak is in de Tweede Kamer voor dit kabinet. Dat betekent dat ik direct hierna naar de koning ga om het ontslag van de PVV-bewindspersonen aan te bieden. De ministers en staatssecretarissen waren op het katshuis bij elkaar gekomen... nadat PVV-leider Wilders zijn partij had teruggetrokken uit de regeringscoalitie. En volgens Schoof had dat ook anders gekund. Je voelt je sowieso eh, als een eh, situatie zoals deze ontstaat natuurlijk verantwoordelijk. Eh, ik heb de afgelopen dagen, zoals ik net ook al zei... intensief met de vier fractievoorzitters contact gehad op verschillende manieren en duidelijk gemaakt dat dit wat mij betreft eh, niet zo had gehoeven. dit alles betekent dus dat we nieuwe verkiezingen gaan krijgen. En wanneer die komen, dat weten we nog niet. Ander nieuws dan. Een man van 27 uit Tilburg moet drie jaar de cel in voor kindermisbruik... en het bezitten van kinder- en dierenporno. Volgens de rechter is hij bewezen schuldig aan het verkrachten van een meisje van 13... en het misbruiken van een meisje van 7 tijdens een scoutingkamp. Hij was al vaker voor zulk soort dingen opgepakt. En de rechter denkt dan ook dat de man weer de fout in zal gaan. En daarom kreeg hij ook TBS met dwangverpleging opgelegd. Een nieuw wereldrecord voor para Fleur Jong. Bij wedstrijden in Parijs liep ze 12 seconden in 31 honderdste over de 100 meter. Dat deed ze in de klasse voor atleten met een dubbele beenamputatie. En daar had ze al het wereldrecord. En nu was ze 4 honderdste sneller. Weet je dat ook weer? Gaan we naar het weer toe. Zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking. Met ook kans op regen. Het is 21 tot 25 graden. ZFM Verkeersinformatie.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 Hij noemt dat vertrek onnodig en onverantwoord. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, hield maandenlang het surfgedrag van sociale mediagebruikers met een Android-telefoon in de gaten. En dat gebeurde zelfs wanneer de zogenoemde incognito-modus werd gebruikt. Journalist en presentator Peter de Bie is overleden. Hij stopte twee jaar geleden met het presenteren van het Nieuwsweekend op zaterdagochtend... vanwege aanhoudende hartklachten. Zijn vrouw, presentatrice Diewertje Blok, overleed drie maanden geleden. Peter de Bie was 75 jaar. Het weer, vanavond meer regen, morgen wisselvallig bij 19 graden.